Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kort nachtje voor Tweede Kamerleden. Het debat over de Prinsjesdagplannen duurde tot 1 uur vannacht. Het ging vooral over de maximumprijs voor energie die het kabinet wil... om zo te zorgen dat iedereen zijn gas- en lichtrekening nog kan betalen. Maar bij het opvallendste moment ging het daar helemaal niet over... Forum-frontman Baudet begon in zijn speech ineens over de Engelse universiteit... waar minister Kaag heeft gestudeerd. Hij zei dat daar spionnen worden opgeleid. Kaag verliet daarop de zaal en ze vertelde tegen mijn RTL-collega waarom. Het voelde dat er een enorme grens weer werd overgegaan. Ik werd door insinuatie eh, werd gesteld als zou ik op een spionenschool hebben gezeten, ja de nee. Het hele kader, het hele frame, wat ze in het Engels noemen de dog whistle. Met alle signalen, hier klopt iets niet... Eh, eh, was het voor mij, dit is genoeg. Ook de rest van het kabinet liep weg en toen ze terugkwamen mocht Baudet niet meer verder van de partij de Kamervoorzitter. Het landelijk watertekort is voorbij. Op sommige plekken zitten ze nog wat krap, maar landelijk is er genoeg. En er wordt ook de komende weken meer regen verwacht. Betekent dat schepen bijna overal weer door sluizen mogen... en extra pompinstallaties niet overal meer nodig zijn er is vorig jaar voor totaal 2,5 miljard euro gestolen en gefraudeerd in ons land. Het CBS zegt dat mensen vooral werden opgelicht als ze op internet spullen probeerden te kopen. Of ze maakten geld over naar een fraudeur die zich voordeed als iemand anders. Ook werden er veel auto's en fietsen gestolen. Studenten van een mbo helpen met het bedenken van een oplossing... voor de superdrukke spits op station Zwolle. Het is daar vaak zo druk dat overstappers veel stilstaan... en de boel dus niet meer doorstroomt. Daar heeft deze student zelf ook last van. Het is inderdaad wel een erg groot probleem in de dat ik zelf ook met de trein hier rij. Dan nou, loop ik hier zo naar beneden en ik heb hier zelf ook op de trap gestaan. dan sta je wel echt vijf minuten tot zes minuten hiervoor te wachten. Lekker met z'n allen knus. Dus eh, ja, het moet wel volop worden, ja. Over vier weken presenteren de Zwolse studenten hun plannen aan de NS en spoorbeheerder ProRail. Het weer nog eigenlijk net een beetje als gisteren. Eerst fris en mistig, maar daarna breekt het vaker open... en wordt het een droge en best wel zonnige dag bij max 18 of 19 graden.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 Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. I want. probably won't even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And still not done. You my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name for you, even though they call you by another, you, you were always my G. And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't go up too soon. From now until Yo. forever, you were always heart broke when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is. Swear to God, you're just amazing, little girl. From the bottom of my heart, I wouldn't change it for the world, yeah. No other name soon. From now until forever, you were always my dream.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 Alle beroepsgroepen in Nederland kampen nu met een personeelstekort... blijkt uit cijfers van het UWV. Het aantal vacatures groeide in het tweede kwartaal met 44 procent... terwijl het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalde. Daardoor is de krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen. Minister Kaag van Financiën vindt dat Thierry Baudet... met zijn uitspraken de democratie beschadigt. Baudet suggereerde gisteravond dat een geheime dienst... de minister tijdens haar studie haar mogelijk heeft gerecruiteerd. President Zelensky van Oekraïne heeft de VN gevraagd om een speciaal tribunaal...